Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederland telt steeds minder vakbondsleden. Het zijn er 63.000 minder dan twee jaar geleden. De daling was het grootst onder mensen van 45 tot AOW-leeftijd, meldt het CBS. Het CBS vroeg mensen waarom ze geen lid zijn van de vakbond. Meer dan de helft geeft aan dat ze er nooit serieus over hebben nagedacht. Ook vond een groep dat het geen invloed heeft op hun arbeidsvoorwaarden. En 8% vond het lidmaatschap te duur. Gemeenteambtenaren met een migratieachtergrond ervaren structureel discriminatie en racisme door collega's. Dat blijkt uit een onderzoek onder zes grote en kleine gemeenten. In interviews met medewerkers en leidinggevenden kwam naar voren dat mensen van kleur opmerkingen krijgen, zoals wat spreek je goed Nederlands. Dat gebeurt niet alleen in de omgang tussen medewerkers, maar ook bij beoordelingen die ambtenaren krijgen. Vertegenwoordigers van Israël droegen afgelopen avond jodensterren in de VN-veiligheidsraad. De ambassadeur Gilad Erdan deed de ster midden in zijn betoog op. Op de ster stond nooit meer. Hij herhaalde het standpunt van de Israëlische regering dat een staakt het vuren met Hamas volgens Israël geen optie is. Hij noemde Hamas nazi's. De Jodenster is het symbool voor de vervolging van Joden door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. IJshockeyers moeten in Engeland verplicht met nekbeschermers gaan spelen. De maatregel volgt op de dood van de 29-jarige ijshockeyer Adam Johnson. Die kwam zondag om het leven toen hij door een schaats werd geraakt in zijn nek. De nekbeschermers zijn vanaf 1 januari verplicht... maar de Engelse bond vraagt de ijshockeyers ze nu al te dragen. Naast nekbeschermers wil de Engelse ijshockeybond ook kijken... hoe de sport nog veiliger kan. In Nederland is de nekbescherming alleen verplicht bij jeugdteams. Het weer, vannacht overal regen. Het is een graad of 9. Zometeen in de ochtend is het bewolkt met enkele buien. Later is er ook kans op meer zon.